Sasa ndi afu Eko binami la jibasem Jeye seni ulievaan bëgji semej është dre Kejt neri selfish e ujo moja Facebook Men gjajnas wash up joa në following Su shi andar su që kejt ponën në në bërën No e gjiri fëkjërë e kejt kike mërë Urënës më të kwassen Die afgoden reetje geloof is gemaakt van al die kwassen Dus we jouwen naar jouw griffels en jouw grazen Naar je zwervers En die paaien van die zand zanden tot die sterven Dus kwassen die afgoden Kom maar, kom maar, school, die check die pop, keer van aan zat Mag niet wassen, lenen, ik daarom, alles belangrijk Lang die wezen worden, jouw gedachten gaan het nodig krijgen Jakke mensen, borders, maar die is vasten, die afgoden Hoe is praat van mannen, zoals die kies van haar جيبو الفياسة نيدانا فاتك براسا فاجو بولي يندرو خياسة ندرقو توجي ترانسلان دي زيدي هارتي لاجو براسا فاجو فالستان وسيلس باسخا ماكا نيس كارم يفانا انا مان كيقولي جودا فانجو براسا جوبا انفوت من كونكا فاجو دير مكار تراب سوسا ستنفوت ster van jy pas in die afgodery jou geloof is gemaak vir al die kwasse kwasse so jy wil na jou gruffels en jou grasse grasse jy swer vir en jy paai van die satan tot jy ster van jy pas in die afgodery raste praste uw system besteed voor je zoals je bassen. Draak op uw dashboard, hoe eens kom face voor je smal. Van hij dag en dan werk je nog bij die store. Stak op je knieën en naar budget voor een bier. Met een budget voor een span, net om bottles te kan slaan. Of om weekends te hang met de medie wat je dom met de cherry. Nirvana, maar je kinders, je die jeugd, en kerry. Nu je klaar, van kavelas wat je staat. Nu je mama voor een skull, bij die vrienden voor een maat. Keppie dik kaart, zak is gevat. Jouw geloof is gemaakt van al die dwazen. Dus jouw en al jouw gruffels en jouw grazen. Laat je zwerven, en die paaien van die satan tot je sterven. Want je stas in die afgoderij. Jouw geloof is gemaakt van al die dwazen. Dus jouw en al jouw gruffels en jouw grazen. Laat je zwerven, en die paaien van die satan tot je sterven. Want je stas in die afgoderij.